Van 3 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De schipper van de boot waarop drie mensen omkwamen in Harlingen is vrijgelaten. De mast van de zeilboot brak gistermiddag af... waardoor drie mannen uit Duitsland om het leven kwamen. Ze zaten met hun familie op het schip dat ze hadden gehuurd. Na het ongeluk werd de 51-jarige schipper uit Stiens aangehouden. Gisteravond is hij vrijgelaten, maar hij blijft verdacht in het onderzoek, meldt de politie. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst moeten 300 medewerkers weg. Het zijn tijdelijke krachten die vorig jaar werden aangenomen toen veel vluchtelingen naar Nederland kwamen. Inmiddels loopt het aantal asielaanvragen fors terug en zijn van de 650 medewerkers die extra werden aangetrokken er 300 niet meer nodig. De andere 350 medewerkers worden ingezet voor het verwerken van nareisaanvragen. Dat zijn verzoeken van vluchtelingen om hun directe gezinsleden over te laten komen. Het explosief dat eergisteren werd gebruikt bij de aanslag op een bruiloft in het Zuid-Turkse Gaziantep is vergelijkbaar met de bommen die werden gebruikt bij de aanslagen in Ankara en Suruç vorig jaar. Dat melden de Turkse autoriteiten. Bij de aanslag in Gaziantep, die volgens Turkije werd gepleegd door een kind, kwamen 51 mensen om het leven. Volgens president Erdogan zat islamitische staat achter de aanslag. En volgens Turkije was IS ook verantwoordelijk voor beide aanslagen vorig jaar. Mensen tussen de 18 en 35 jaar staan dagelijks gemiddeld een kwartier onder de douche, meldt het voorlichtingsbureau Milieu Centraal. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers over het watergebruik in 2013. De organisatie begint vandaag een campagne om jongeren en jongvolwassenen tot korte douche aan te zetten, om zodoende water en energie te besparen. Ze krijgen het advies om maximaal 5 minuten onder de douche te staan. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. In het zuiden blijft het vaker droog. Het is 21 graden. In de loop van de avond wordt het ook in het noorden droog. Morgen schiet de temperatuur omhoog tot boven de 25 graden. En woensdag wordt het nog warmer. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is bij Muidenberg nog steeds maar één rijstrook open door uitgelopen werkzaamheden.